Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Rusland kan zwaardere sancties verwachten nu Moskou heeft besloten om de Krim te annexeren, heeft de Amerikaanse vicepresident Biden gezegd. Biden noemt de annexatie landjepik en een overduidelijke schending van het internationaal recht. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen komen de belangrijkste industrielanden volgende week zonder Rusland bijeen voor een spoedberaad in Den Haag. Dat gebeurt rond de internationale top over nucleaire veiligheid. Ook de Europese Unie is uitgenodigd. President Obama wil met de G7 afspraken maken over een gezamenlijk optreden tegen Rusland. Een Russische website die banden heeft met terreurgroepen meldt dat de Tsjetsjeense rebellenleider Doku Umarov dood is. Zijn dood is niet onafhankelijk bevestigd. Er is vaker ten onrechte gemeld dat Umarov is overleden. Hij is een van de meest gezochte rebellenleiders in Rusland en wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks bloedige aanslagen. Het is niet bekendgemaakt hoe hij om het leven zou zijn gekomen. Umarov wordt ook wel de Russische Bin Laden genoemd. Een 25-jarige Zutphenaar is veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. De man klom vorig jaar mei via een ladder haar slaapkamer in, wurgde de vrouw van 21 met een riem en misbruikte haar toen ze al dood was. Het is niet duidelijk waarom hij de vrouw heeft vermoord. In een aantal Friese gemeenten hebben honderden bezorgde mensen naar het gemeentehuis gebeld... omdat ze nog geen stempas hadden ontvangen voor de raadsverkiezingen morgen. De bewoners van Leeuwarden, Heerenveen en de Friese Meren waren vergeten... dat ze vanwege herindelingen een half jaar geleden al hebben gestemd. Daarom zijn er in de drie Friese gemeenten nu geen verkiezingen. Ook in de Zuid-Hollandse gemeente Molenwaard worden morgen geen verkiezingen gehouden. En ook daar hebben veel bezorgde mensen gebeld op zoek naar hun stempas. Het weer de komende uren vanuit het noordwesten steeds meer buien. Het gaat aan zee ook harder waaien. Vannacht trekken de buien weer weg. Morgen op veel plekken zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het nws Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt de avondspits tot nu toe wel mee. Maar het is wel druk op de A2, want er is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Van Utrecht naar Den Bosch staat de kijkersfile tussen Culemborg en Zaltbommel 15 kilometer. En van Den Bosch naar Utrecht 10 kilometer tussen Knap het Empel en Waardenburg. Twee rijstroken zijn dicht. De langste files verder staan bij Rotterdam op de A15 naar Gorkum. Bij Papendrecht 4 kilometer. En de A20 naar Gouda voor het Terbrechtseplein 3.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 I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was. we go I know you feel it cause I mean what I say Spanish heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away.